Lewin met het NOS Journaal. 10% van de Nederlanders die dit jaar zorg nodig hadden... heeft die zorg uitgesteld of is helemaal niet naar de dokter gegaan. Ze gingen niet om het eigen risico uit te sparen. De helft van die groep kon het naar eigen zeggen niet betalen, blijkt uit een enquête. 20% van de mensen die wel naar de dokter ging... moest een betalingsregeling treffen voor het eigen risico van minimaal 385 euro. Rechters moeten bij ontuchtzaken duidelijker uitleggen hoe ze tot hun straf komen. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Die brengt vandaag een rapport uit waaruit blijkt dat de strafmaat voor misbruik van kinderen vaak verschilt. En dat de maximale straf van 6 tot 12 jaar bijna nooit wordt opgelegd. De politie heeft in de wijk Poelenburg in Zaandam gisteravond weer drie mensen aangehouden. Het is onduidelijk waar ze van verdacht worden. De wijk wordt al weken belaagd door hangjongeren die overlast veroorzaken en mensen intimideren. Eerder heeft de politie al negen mensen gearresteerd. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het toekennen van een schadevergoeding bij aardbevingen niet meer door de NAM gedaan moet worden. Er moet een onafhankelijke partij voor komen. De NAM bepaalt nu wie een vergoeding krijgt en hoeveel, maar tegelijkertijd is het bedrijf verantwoordelijk voor de aardbevingen in Groningen vanwege de gaswinning. De NAM heeft er als veroorzaker baat bij om de rekeningen laag te houden, volgens een meerderheid van de politieke partijen. In Mexico is de vrouw van een gedetineerde drugsbaron opgepakt. Ze zou geprobeerd hebben het drugskartel van haar man nieuw leven in te blazen. Het kartel zit vermoedelijk achter de recente golf van geweld in de Mexicaanse badplaats Acapulco. En dan nog het weer. Het wordt vandaag opnieuw zonnig en warm met 29 tot 32 graden. Morgen eerst nog zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat het al eh, vooral vast op de A6 op twee verschillende plekken. Eerst vanuit uh, Emmeloord naar Almere. Bij Lelystad 3 eh, kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is toch nog een half uur. Verderop richting Amsterdam staat dus Almere Stad en Muidenberg 8 kilometer door een ander ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Dat betekent dat er maar eentje over is. En de vertraging is al meer dan een uur. Vanaf knoop met Almere kan je het beste omrijden door de A27 eh, te kiezen en daarna de A1 richting Amsterdam.